Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet meer worden gedaan tegen seksueel wangedrag op hbo's en universiteiten. Met name vrouwen hebben daar last van. Ongeveer de helft van de 18 tot 24-jarigen maakte het afgelopen jaar iets vervelends mee op dat vlak. Uit onderzoek blijkt dat veel slachtoffers van seksueel wangedrag zich niet durven melden. En doen ze dat wel, dan is er vaak geen goede nazorg. In een advies aan minister Dijkgraaf staat onder meer dat hbo's en unies teams moeten oprichten... die de sociale veiligheid in de gaten houden. Donald Trump is weer een stap dichter bij het stembiljet. Hij won vannacht ook in de staat New Hampshire de voorverkiezingen bij de Republikeinen. You know, we won New Hampshire three times now, three. three. We win it every time. We win the primary, we win the generals. We've won it, and it's a uh, very, very special place to me. It's very important. And just a little note to Nikki. She's not going to win. Ja, Nikki Haley had hij het over, de enige overgebleven concurrent bij de Republikeinen. Zij had gehoopt om in New Hampshire te winnen, maar dat is haar dus niet gelukt. De harde wind heeft op een aantal plekken voor schade gezorgd. In Oegstgeest in Zuid-Holland waaide een boom om. Daarbij raakten twee auto's beschadigd. In Den Haag kwam een stuk dak los door de windstoten. Op sommige plekken waren er windstoten van 100 km per uur. En pech als je een tripje met de trein naar Duitsland hebt gepland. Machinisten zijn daar vannacht begonnen aan de grootste treinstaking ooit. Zes dagen lang leggen ze het werk neer. De NS heeft alle treinen naar Duitsland geschrapt. Er rijden ook geen nachttreinen naar Oostenrijk en Zwitserland. En het weer nog een onstuimig ochtendje dus met veel wind en in het oosten en zuidoosten nog buien.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 Donald Trump heeft ook de Republikeinse voorverkiezingen in New Hampshire gewonnen. De stemmen worden officieel nog geteld, maar het lijkt erop dat zijn enige overgebleven Republikeinse tegenstander Nikki Haley het niet heeft gered. Duitse machinisten zijn begonnen aan hun zesdaagse staking. Het is de langste Duitse staking ooit op het spoor. De NS heeft vanwege die staking tot en met maandag alle treinen naar Duitsland geschrapt. Het weer, flinke windstoten langs de kust. Vanmiddag minder wind en meer zon bij 10 tot 12 graden.